gekregen wat zij het liefste wou. Bij haar gouden eigen haard zat zij toch in de kou. In haar goed betaalde baan, waar zij lakens uit kon vuur pakte zij haar jas en ging naar huis zoals zoveel. Haar paleis waar niemand was om de lakens mee te delen. nooit gekregen wat zij het liefste wou. Bij haar gouden eigen hart zat zij toch in de kou. Zal zij ooit nog krijgen wat zij het liefste wil? Bij haar gouden eigen hart voelt eenzaamheid zo kil gouden eigen hart is niet wat zij het